Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Nederlandse en Australische onderzoekers op de rampplek van vlucht MH17 hebben vandaag geen menselijke resten gevonden. Wel zijn er veel persoonlijke bezittingen geborgen. Ook hebben de onderzoekers bagage meegenomen uit Torres, ten zuiden van de rampplek. Daar stond al langer een treinwagon met spullen van slachtoffers. Via Garkov worden de spullen zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. Morgen komt opnieuw een vlucht met stoffelijke resten aan op vliegbasis Eindhoven... waar ze met hetzelfde ceremonieel worden ontvangen als bij vorige vluchten. Een demonstratie ter ondersteuning van de Palestijnen in de Gazastrook in Amsterdam is zonder grote problemen verlopen. Zeker 4000 mensen deden mee aan de demonstratie. Er was veel politie op de been die scherp lette op antisemitische uitingen. Burgemeester Van der Laan heeft ook ISIS-vlaggen, beledigende teksten en gezichtsbedekkende kleding verboden. De 400.000 inwoners in de Amerikaanse stad Toledo mogen voorlopig geen water uit de kraan drinken. Er zit een giftige stof in het water. Die stoffen komen waarschijnlijk van algen uit Lake Erie, waar Toledo het drinkwater uithaalt. Afwassen en tandenpoetsen met het water wordt ook afgeraden. Alle flessen met water in de stad zijn uitverkocht. De Nationale Garde wordt ingezet om water rond te brengen. Bij de jaarlijkse tuinvlindertelling zijn dit weekend ruim 50.000 vlinders geteld. Dat zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de Vlinderstichting was 2013 een extreem goed jaar. Het warme voorjaar speelt ook een rol bij de daling. Daardoor hadden de meeste vlindersoorten twee weken geleden al hun piek. De kleine vos is dit jaar met 13.000 keer de meest getelde soort, gevolgd door de Atalanta en het kleine koolwitje. Het weer vanavond in het zuiden en oosten kans op een onweersbui. En ook vannacht kan er lokaal nog een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen stevige buien, maar ook zonnige perioden. Dan zo'n 22 graden.